Raymond Seré met het NOS-journaal. Bij de renovatie van het Binnenhof is het de beste optie om het complex 5,5 jaar te sluiten en het parlement tijdelijk te verhuizen. Dat is zowel technisch als financieel aantrekkelijk, staat in een advies aan minister Blok. De andere mogelijkheid is dat het parlement tijdens de verbouwing op het Binnenhof blijft, maar dan duurt de renovatie 13 jaar. De opknapbeurt moet in 2020 beginnen en kost naar verwachting ruim 500 miljoen euro. De Eerste en Tweede Kamer worden dan ondergebracht in het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Duitse regering ziet in het Griekse nee nu geen aanleiding voor onderhandelingen over een nieuw hulpprogramma. Ook is volgens Berlijn een afwaardering van de Griekse schulden op dit moment niet aan de orde. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie overlegt via de telefoon met president Draghi van de Europese Centrale Bank, Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem en president Tusk van de Europese Raad. Morgenmiddag komt de Eurogroep bijeen. Voorafgaand aan een nieuwe top van de Europese regeringsleiders... ontvangt president Hollande bondskanselier Merkel vanavond in Parijs. Een Iraaks gevechtsvliegtuig heeft per ongeluk een bom afgeworpen op een paar huizen in Bagdad. Daarbij zijn zeven mensen om het leven gekomen, elf bewoners raakten gewond. In de verklaring schrijft het leger dat een van de bommen in het toestel klem zat door een technisch probleem. Toen het vliegtuig terugvloog naar de basis viel de bom. Die kwam terecht op drie huizen in het oosten van de hoofdstad. Het Iraakse toestel had doelen van IS gebombardeerd. Het zou gaan om een Sukhoi-gevechtsvliegtuig... waarvan Irak er vorig jaar tien kreeg van Iran en Rusland... om de terreurgroep IS te bestrijden. Twee bomaanslagen in Nigeria hebben gisteravond aan tientallen mensen het leven gekost. De bommen explodeerden in een restaurant en een volle moskee in de stad Jos. Er vielen zeker 44 doden en 67 mensen raakten gewond. De aanvallen zijn waarschijnlijk het werk van Boko Haram. Het weer vrij zonnig en droog. Het wordt vanmiddag 20 graden, 25 graden in Limburg.